uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Van de bijna 50 miljoen mondkapjes die Nederland de afgelopen weken heeft geïmporteerd... is meer dan 10% afgekeurd. Dan meldt het AD e op basis van cijfers van het landelijk consortium Hulpmiddelen... dat die mondkapjes inkoopt en moet verspreiden. De meeste kwamen uit China. Van ruim 5 miljoen van die mondkapjes bleek het filter niet te deugen. En nog eens 4 miljoen mondkapjes zijn niet geschikt voor de zorg... maar kunnen wellicht nog elders worden gebruikt. Of de kosten van de afgekeurde mondkapjes volledig te verhalen zijn op de leverancier... is nog niet niet duidelijk. In Duitsland is vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen van de overheid. Duizenden mensen gingen de straat op en op de meeste plekken verliep dat rustig. In een aantal steden waren ook tegendemonstranten die de betogers beschuldigden van nazi-propaganda. In Zwolle is een man aangehouden die mogelijk vanmiddag met een vuurwapen in Steenwijk is gezien. Na die melding werd het centrum van Steenwijk gedeeltelijk afgezet en doorzocht de politie vergeefs een woning in het centrum. Of de aangehouden man ook iets te maken heeft met het schietincident van afgelopen nacht in Steenwijk is nog niet duidelijk. Daarbij raakte toen een 27-jarige man uit Zwolle gewond en ook hij is aangehouden. Bij woninginvallen in onder meer Utrecht, Houten en Nieuwegein zijn zes mensen aangehouden. Ze worden verdacht van handel in harddrugs. De politie doet sinds twee maanden onderzoek naar de bende. Hoofdverdachte is een 36-jarige man uit Nieuwegein. Bij het doorzoeken van de woningen van de verdachte vonden rechercheurs honderden pillen en ook cocaïne en softdrugs. In het dorpje Hedikhuizen, niet ver van Den Bosch... zijn de afgelopen dagen tientallen schapen doodgebeten. De boer is daarmee een kwart van zijn kudde kwijtgeraakt. Het is niet duidelijk welk dier de schapen heeft gedood. Er wordt DNA-onderzoek gedaan om te achterhalen of het mogelijk een wolf was. Het weer vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 2 tot 7 graden. Ook is er nog kans op voorstaande grond. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en dan wordt het maximaal 20 graden. Na het weekend wordt het geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.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 Can you hear any of these songs? It's intense. hosted by DJ Malzo. Radio. Papalua, hip hop of the Papalua, hip hop of the Papalua, hij hop of the Papalua. Hear the sound of soul calling to ya. Hip hop of the Papalua, hip hop of the Papalua, hip hij of the Papalua. Hear the sound of soul calling to ya. Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. this phony ceremony hanging around. We got to get down, rock it out from this shaky ground. Come on and spit it out your hearty party mood everywhere. Let's see you people laughing, people bouncing out in the air. Get down to the hip hop, a beat bop, a lua. You hear the sound, it's all coming to ya. I wanna get ya, I wanna teach ya, I wanna get ya, I wanna teach ya, I wanna get ya, I wanna teach ya, I wanna get ya, I wanna teach ya, I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. I wanna get ya, I wanna teach ya, I wanna get ya ya, I wanna teach ya, I wanna get ya, I wanna teach ya. I'm gonna get this beat to hit ya. Get down to big time illusion, live all the rest. Come on and dump it, jump it, pump that feeling, give all your best. Y'all just get up. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Music. House music. By or the bottom.